Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn al duizenden schadeclaims ingediend vanwege de chaos op Schiphol. Reizigers stonden de afgelopen dagen in lange rijen op de luchthaven. Veel vluchten waren vertraagd of werden geannuleerd. Mensen moesten dus heel vroeg naar het vliegveld komen. Twee uur eerder, denk ik. Wij eh, vertrekken gewoon lekker vier uur van tevoren. Ik ben drie uur van tevoren gegaan. Schiphol zegt dat ze niet aan genoeg personeel kunnen komen. Maar volgens de vakbond komt dat doordat Schiphol mensen te weinig betaalt. Eerder staakte het bagagepersoneel al een dag. Zij krijgen maar net het minimumloon voor heel zwaar werk. Russische militairen zouden in de staalfabriek in Mariupol zijn. Een Oekraïns parlementslid zegt dat de militairen de fabriek binnen zijn gedrongen. Hij zegt dat er nog wel contact is met de Oekraïnse troepen die het enorme complex verdedigen. Afgelopen dagen werden tientallen burgers geëvacueerd uit de ondergrondse gangen en bunkers op het fabrieksterrein. Er zouden 500 gewonden zijn in de fabriek, van wie er 200 slecht aan toe zijn. Het is de avond van de Nationale Dodenherdenking. Slachtoffers die zijn omgekomen bij oorlogen en vredesmissies sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Songfestivalwinnaar Duncan Lawrence was ook op de Dam. Hij is vrijheidsambassadeur en wilde het verhaal van de LHBTI plus community vertellen. Er zijn ontzettend veel verhalen, zeker ook uit de Tweede Wereldoorlog... van helden uit de queer community die eigenlijk niet echt zijn verteld... omdat het heel lang in de doofpot en zelfs na de, de vrijheid die kwam is gestopt morgen op bevrijdingsdag wordt de vrijheid in het hele land gevierd met feestjes en festivals. In Nieuw-Zeeland stijgt de zeespiegel twee keer zo snel als eerder gedacht, staat in een nieuw onderzoek. Dat betekent nogal wat voor het land, zegt correspondent Meike Weijers. De belangrijkste conclusie is dat die zeespiegel met wel 30 centimeter kan stijgen in sommige delen van het land, waaronder ook in delen van de hoofdstad Wellington. En dat betekent dat overstromingen die normaal gesproken eens in de 100 jaar voorkomen, straks ehm, jaarlijks voor kunnen komen. Nieuw-Zeeland werkt aan een actieplan, maar of alles wat daarin staat geregeld kan worden is nog niet zeker, want mensen zouden dan moeten verhuizen weg van de kust. Het weer, vanavond af en toe bewolking en vannacht op bevrijdingsdag morgen is er zon, maar landinwaarts kunnen er ook wolken zijn. Wind is er nauwelijks, het wordt 15 tot 19 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Ik ben ook niet van beton en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg, doe ik alles op de pof, van met alle respect. Ik had er niemand, en ook nog ananas dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het nooit weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lieverd iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee. Naar een restaurant, leek zo zij doet mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht?